Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie heeft in juli en augustus ruim 9000 boetes opgelegd... voor appen of bellen op de fiets. De bekeurde fietsers moesten 95 euro betalen. Het waren de eerste twee maanden sinds de invoering van het appverbod. De politie vindt de 9000 boetes een hoog aantal... en het zou laten zien dat verkeersdeelnemers zich makkelijk laten afleiden. De Tweede Kamer wil China veel harder aanpakken dan het kabinet voorstelt. Dat bleek tijdens de stemmingen over de speciale China-strategie. Volgens de Kamer moet het kabinet met beleid komen dat ertoe leidt... dat China internationaal vaker wordt aangesproken op mensenrechten schendingen. De Kamer wil ook dat er een einde komt aan de export van software naar China... om burgers te identificeren. In de omgeving van Heerlen heeft de politie bij een grote actie tegen hennepteelt... zeker vijf mensen aangehouden. De actie was vooral gericht op de grootschalige handel in benodigdheden voor de teelt. Er zijn zeker 50.000 hennepstekken in beslag genomen... net als duizenden euro's aan contant geld en meerdere auto's. Verder ontdekte de politie een soort tuincentrum voor wietteelten in Heerlen. Daar werden onder andere potten, potgrond, filtermateriaal en groeimiddel gevonden. Een gepensioneerde arts en hoogleraar van het Erasmus MC in Rotterdam... is definitief veroordeeld vanwege witwassen. Hij krijgt 15 maanden cel en moet een boete van een half miljoen euro betalen... heeft de Hoge Raad bepaald. Als afdelingshoofd oncologie kreeg hij in de jaren 80 en 90 geld van farmaceutische bedrijven met wie hij contracten sloot om nieuwe medicijnen te testen. Dat geld, in totaal 3 tot 5 miljoen euro, stortte hij op Luxemburgse bankrekeningen en gaf hij niet op bij de Belastingdienst. Het weer vanavond vanuit het westen buien met kans op onweer en zware windstoten. Morgen eerst wat zon, later opnieuw buien en het wordt dan maximaal 13 graden.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 Kost je 10 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoppen De Hoek en knooppunt Burgerveen ook 10 minuten vertraging. En verderop tussen Nieuw-Vennep en Dorp ook weer 10 minuten extra. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je wel bijna een half uur extra nodig. Tussen knooppunt Raasdorp en de A10 bij Westpoort staat 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op eh, de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel staat nog 3 kilometer file. Er was een tunnelbuis dicht, maar de weg is nu weer vrij.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 Oh, yeah. Fall back under my wing. Leg over mine, let it swing. Let them wait. Body language is how we communicate. I know it felt good, let it marinate. Multiple O's, increase your heart rate. So relax, I put my lips on every inch of your back. Looking good, I got plans for that. It's my pleasure to fall into your trap. Love the world, baby I was running lately, I did a 180, crazy Massage in your ears, you like that. I bite your bottom lip, you bite back. I know it's good, I don't need you to tell me that. Kiss your neck, ignore the main spot getting wet. Pressure built up, high as it can get, so it blows like a pilot. Press the jack. Let it stretch for all the times you seduce me in the text. All the chasing I did so you can catch. Now all I do is shine and you reflect. tongue taking all different routes. Discovering the ins and the outs. Slide to the couch. I wanna see what that love seat's about. Work it till it looks like a pout. Too many climaxes to count. Love your world, baby. That was born lately. Did a 180 crazy. take krijgen we house was house. info about her characteristics. Lovely, not materialistic at all. She stands tall on her own two feet independent, the pen just phenomenal. Like a beauty queen or a pearl, yeah. That's the type of girl she has sex appeal. Brings her long hair. I think about the precious moments we share. I love her 100% without a dazzle. Point blank, this girl is special. All the time. but moving with me. You live too far, too far away. Yeah. By the time I get to your house, ain't got no time to play. I wanna relax a while just be funkin' all the time. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can make you dinner, choose the perfect wine. For dessert, i got your chocolate clementines. Got us tickets to Venice, Italy. Yeah. All for your love, girl yeah Every time I go to your house Takes me home.